Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft een einde gemaakt aan een illegaal feest. In een appartement in de stad waren naar verluid tientallen mensen bij elkaar. Na klachten over geluidsoverlast deed de politie een inval. Op beelden is te zien dat enkele mensen in handboeien zijn afgevoerd. Volgens aanwezige journalisten gooiden feestgangers vanaf het balkon van het appartement drugs naar beneden toen de politie binnenkwam. Engelse ziekenhuizen kunnen vanaf 7 december de eerste partij van het coronavaccin van Pfizer geleverd krijgen. Dat meldt The Guardian. Verwacht wordt dat het vaccin binnen enkele dagen wordt goedgekeurd voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk. De eersten die ingeënt worden zijn de zorgmedewerkers van het Nationale Gezondheidssysteem NHS. In België worden de coronamaatregelen rond de feestdagen nauwelijks versoepeld. De Belgen wordt gevraagd om kerst en de jaarwisseling binnen het eigen huishouden te vieren. Volgens premier De Croo gaan de cijfers in België net weer de goede kant op... en is het risico dat het misgaat te groot. Wel gaan alle winkels per 1 december weer open... maar het is niet de bedoeling dat mensen gaan fun shoppen, zei De Croo. In de Cubaanse hoofdstad Havana hebben tientallen muzici, kunstenaars, journalisten en intellectuelen gedemonstreerd bij het ministerie van Cultuur. Volgens persbureau Reuters waren er meer dan 150 mensen op de been bij dit zeldzame protest tegen het communistische regime. Aanleiding is de ontruiming van een pand waar enkele activisten in hongerstaking waren gegaan uit protest tegen de opsluiting van een rapper. De betogers vragen aandacht voor het gebrek aan vrijheid van meningsuiting... en andere mensenrechten schendingen op het eiland.